Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. In het duingebied bij Schorel is een noodverordening ingesteld. Burgemeester van Bergen, waar Schorel onder valt, heeft dat besloten omdat de duinbrand nog niet onder controle is. De brandweer gaat de hele nacht door met blussen. De noodverordening betekent niet dat er mensen worden geëvacueerd. Het is alleen ingesteld om te voorkomen dat mensen het gebied inkomen. Staatsbosbeheer schat dat bij Schorel zeker 30 hectare is verwoest. In het Noord-Hollandse duingebied brak gisteren op drie plekken brand uit. De branden bij Sint Maartenzee en Egmond aan Zee werden geblust. In verband met de branden in het gebied heeft de politie twee personen aangehouden op verdenking van brandstichting. Eén verdachte zou een brandbare vloeistof bij zich hebben gehad. De Libische regering houdt vol dat de NAVO afgelopen nacht doelbewust het huis van de jongste zoon van kolonel Gaddafi heeft aangevallen. Daarbij zouden die zoon en drie kleinkinderen zijn gedood. De kolonel zelf zou ook in het huis zijn geweest, maar de aanval hebben overleefd. De NAVO zegt dat het alleen militaire doelen heeft gebombardeerd, maar volgens de Libische regering was het de vierde poging om Gaddafi te doden. Libië heeft ook zijn excuses aangeboden voor de aanvallen op verschillende ambassades afgelopen dag. Volgens de Libische autoriteiten zat een boze menigte achter de aanvallen en was de politie niet sterk genoeg om die tegen te houden. Libië zegt dat het de schade aan de ambassades gaat repareren. In het zuiden van Duitsland is een rallyauto tijdens een wedstrijd het publiek ingereden. Elf toeschouwers raakten daarbij gewond. Een jongen van zes ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Bij de finish van de eerste ronde van de race verloor de coureur de controle over het stuur. en bleef ongedeerd. Na het ongeluk werd de rally in Beieren afgelast. Het weer een heldere nacht met minima rond 5 graden. Op beschutte plekken kan de temperatuur bij 0 komen. Komende dag opnieuw zonnig en droog met maxima van 16 graden.